Mark het NOS-journaal. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is weer vrij. Hij zat een gevangenisstraf uit van 20 dagen... omdat hij zonder toestemming politieke manifestaties had georganiseerd of aangekondigd. Vorige maand werd Navalny in Moskou opgepakt... omdat hij naar een campagnebijeenkomst elders in Rusland wilde gaan. Navalny wilde meedoen aan de verkiezingen van volgend jaar. De verwachting is dat Navalny doorgaat met campagne voeren... en dat hij opnieuw zal worden opgepakt. Op de dag van de parlementsverkiezingen heeft Japan te maken met een orkaan van de vierde categorie. Ook het belangrijkste eiland, Honshu, met de hoofdstad Tokio, heeft last van veel wind en regen. Weerdiensten waarschuwen voor overstromingen en aardverschuivingen. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Honderden vluchten zijn geannuleerd en automaker Toyota heeft zijn fabrieken stilgelegd. Vanwege de orkaan in Japan konden niet alle stembureaus op tijd worden voorzien van stembiljetten. Bij vechtpartijen in Koudem in Friesland heeft de politie vannacht vijf mannen opgepakt. Werd gevochten in een gemeenschapscentrum. De beveiliging waarschuwde de politie en stuurde iedereen naar buiten. Op straat keerde het publiek zich tegen de agenten. Die verdedigden zich met wapenstokken en een politiehond. Omstanders trapten een ruit van een politieauto in en vielen ambulancepersoneel lastig. De vijf arrestanten in Koudem zijn tussen de 20 en 24 jaar oud. Op een Britse veiling heeft een brief die werd geschreven aan boord van de Titanic 140.000 euro opgebracht. Passagier Alexander Hoverson schreef hem een dag voor het schip in 1912 op een ijsberg voer en zonk. Hoverson beschrijft het wilderige interieur aan boord en noemt ook de, beroemdste, de beroemdste passagier John Jacob Astor, destijds een van de rijkste Amerikanen. Hoverson verdronk met de brief nog op zak. Het is daarmee een van de zeer zeldzame brieven die na de ramp met de Titanic werden teruggevonden. Het weer, ook vanmiddag periode met regen bij een graad of 12 en er is veel wind.